Will ever were cries of why, followed by cries of oh, why not? Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Paradise, yeah. Don't you know that racism in our modern future kids can only lead to no good? Besides your sons and daughters already know how that feels. One day, one day, all the crews will gather round. Cause your love is too strong and I can't go on without your tender eyes. surrender, sweet surrender. So many beautiful faces sharing lives and sharing days. My love, it had so many. share a memory now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love for. All throughout my life, the reasons I've demanded.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 De dader is volgens de Duitse politie een man van 21 uit Kosovo. De politie zegt dat niet kan worden uitgesloten dat hij terroristische motieven had. Het is niet bekend of er in de bus zelf is geschoten of van buitenaf. De doden zijn de chauffeur van de bus en een Amerikaanse militair. De gewonden zijn waarschijnlijk ook Amerikaanse militairen. Bij de statenverkiezingen heeft nu ruim een kwart van de kiezers gestemd. De opkomst was ruim een uur geleden 28 procent, zegt onderzoeksbureau Sinoveet. Mensen kunnen nog tot 9 uur vanavond stemmen. De kiesraad gaat het flyeren op verkiezingsdag evalueren. Stilzwijgend is de afspraak dat er op verkiezingsdag geen campagne meer wordt gevoerd, maar steeds meer partijen doen dat toch. Het internationaal strafhof in Den Haag begint een onderzoek naar mensenrechten schendingen in Libië. Morgen wordt bekend welke mensen worden onderzocht en waarvan ze worden verdacht. De VN-veiligheidsraad had het strafhof de opdracht gegeven uit te zoeken of er reden was voor onderzoek van mogelijke misdaden. De Belgische koning Albert heeft een nieuwe onderhandelaar benoemd. Die moet proberen de politieke impasse te doorbreken. Het is Wouter Beke, de leider van de Vlaamse Christen-Democraten. Beek is de opvolger van de Franstalige liberaal DJ Reinders... die gisteren na een maand onderhandelen aan de koning zijn eindrapport overhandigde. De Hogeschool Utrecht heeft een medewerker ontslagen voor het stelen en doorverkopen van tentamens. Het was geen docent, meer wilde de school niet zeggen. Vorige